Maar nu eerst het NOS Nieuws van twee uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. In het portiek van een flatgebouw in Heemskerk heeft rond middernacht een explosie plaatsgevonden. De bewoner van één woning heeft zijn huis moeten verlaten. Andere bewoners kunnen wel veilig thuis slapen, zo meldt de politie. De explosie in de centrale hal van het flatgebouw aan de Raadhuisstraat veroorzaakte veel schade. Maar er is verder niemand gewond geraakt. De politie onderzoekt de ontploffing met een explosieve verkenner. Justitie in Oostenrijk is een strafrechtelijk onderzoek begonnen... naar de dood van een 28-jarige Nederlandse skiester... afgelopen zondag in Tirol. De vrouw kwam ten val op een gletsjer. Ze gleed zo'n 400 meter het dal in, brak door een vangnet en raakte een boom. Een 27-jarige vriendin viel ook en raakte zwaar gewond. Omdat de valpartijen gebeurden op een ijzig, steil stuk van de piste... vraagt justitie zich af of er sprake is van nalatigheid door de beheerder van de piste. Mogelijk lagen er niet genoeg beschermende sneeuw naast de afdaling. Iran is boos op de Franse regering... omdat die niet ingrijpt tegen spotprenten over de hoogste Iraanse geestelijk leider Ayatollah Khamenei. De tekeningen werden, worden deze week gepubliceerd in een speciaal nummer van het satirische weekblad Charlie Hebdo. Het nummer is bedoeld als steunbetuiging aan de Iraniërs die al maanden protesteren tegen het Iraanse regime. In 2015 was Charlie Hebdo het doelwit van een terreuraanslag. Terroristen drongen toen binnen op de redactie en schoten twaalf mensen dood... vanwege spotprenten die Charlie Hebdo had afgedrukt van de profeet Mohammed. De cao-lonen zijn sinds 2008 niet zo hard gestegen als afgelopen jaar. Gemiddeld gingen de lonen met 3,2 omhoog, meldt het CBS. Toch was die stijging lang niet genoeg om de inflatie van zo'n 10 te compenseren. Zo'n groot verschil tussen inflatie en loonstijging heeft het CBS sinds de start van de metingen in 1973 niet gezien. Het weer vannacht droog bij 9 graden.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 I've got responsibility. stuur jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige